uur. Marjan Koekoek met het NOS-journaal. Israël en de Palestijnen zijn akkoord gegaan met een tijdelijk bestand in de Gazastrook. Het staakt het vuren moet om 7 uur vanochtend ingaan. De partijen stemden in met een voorstel van de Egyptische regering. Cairo bemiddelt in het conflict in de Gazastrook. Het bestand moet drie dagen gaan duren. Cairo wil dat er in die tijd wordt gewerkt aan een permanent staakt het vuren. De Israëlische delegatie gaat naar Egypte om te onderhandelen. Een Palestijnse groep is daar al. Nederland heeft de VN-veiligheidsraad een brief gestuurd over de vorderingen in het onderzoek naar de vliegramp in Oost-Oekraïne. De Nederlandse ambassadeur bij de VN schrijft dat de focus van het onderzoek nog steeds ligt op het bergen van menselijke resten. De brief volgt op het aannemen van een resolutie op 21 juli. Daarin veroordeelt de Veiligheidsraad het neerhalen van vlucht MH17. Gisteren hebben onderzoekers in Oost-Oekraïne opnieuw gezocht naar stoffelijke resten en persoonlijke eigendommen van passagiers. Maar door de slechte veiligheidssituatie hebben ze minder kunnen doen dan de bedoeling was. In de Armeense enclave Nagorno-Karabakh zijn de afgelopen week zeker 16 militairen omgekomen bij gevechten. De spanning in het Armeense gebied dat midden in Azerbeidzjan ligt is sterk opgelopen. De oorzaak is onduidelijk. Volgens de Armeense regering gaan de presidenten van Armenië en Azerbeidzjan allebei aan het eind van de week naar Sochi voor afzonderlijke gesprekken met de Russische president Poetin. Die wil werken aan nieuw vertrouwen om een grote confrontatie te voorkomen. Om Nagorno-Karabakh werd zo'n 20 jaar geleden zwaar gevochten. Er vielen 30.000 doden. Sindsdien staat het onder controle van lokale Armeense strijders en Armeense militairen. Het gebied heeft veel olie en gasvoorraden.